Uur. Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De situatie in Venlo is stabiel, maar nog altijd spannend, zegt de burgemeester. De Limburgse stad heeft te maken met een aanhoudende hoge waterstand. Eerder vandaag werd het ziekenhuis daarom geëvacueerd. Dat is volgens de burgemeester goed gegaan. Ook hebben duizenden mensen gehoor gegeven aan de oproep om hun woning te verlaten. De hoogste waterstand zou vannacht worden verwacht, maar dat is bijgesteld naar iets later, zegt de burgemeester. Het is niet precies bekend wanneer dit nu zal zijn. Bij de Duitse stad Wassenberg, net over de grens bij Roermond, is een dam doorgebroken in de Roer. Zo'n 700 inwoners worden geëvacueerd. Volgens de burgemeester is de dam doorgebroken doordat aan de Nederlandse kant de stuwen in de Roer zijn gesloten. Dit zorgt ervoor dat het waterpeil stroomopwaarts wordt gestuwd. Er wordt contact opgenomen met lokale Nederlandse autoriteiten om het probleem op te lossen, schrijven Duitse media. De moord op Peter de Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zegt de hoogste baas van het OM in Nieuwzuur. Hoewel het onderzoek naar de moord nog loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuigen in de zaak tegen Taghi. De OM-baas benadrukt dat ook andere richtingen worden onderzocht generaal Philippe Bouquet, de baas van de Belgische militaire inlichtingendienst ADIV, stapt op. Dat laat de minister van Defensie weten. Bouquet en zijn team kregen de afgelopen tijd veel het verwijt dat er gefaald is in de zaken rond Jurgen Konings. De militair die lange tijd onvindbaar was voor de politie, het leger en speciale eenheden. Hij werd gezocht voor het bedreigen van de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. Uit de kazerne waar Konings werkte nam hij een groot arsenaal wapens mee. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal ontstaat een mistbank en het koelt af naar 14 graden.